Anders lukt het niet om aan de bezuinigingsplannen te voldoen, zegt verslaggever Hatice Raba. Ja, het blijkt toch nodig te zijn dus, want er moet echt best een flinke hap uit de overheid. 22 eh, procent, dat is uiteindelijk 1 miljard. En die ministeries zeggen eigenlijk allemaal, ja, we nemen toch die uitvoeringsinstanties instanties mee. Niet te veel, maar we kunnen ze niet helemaal sparen. De ministeries zeggen dat ze slimmer willen gaan werken om geld te besparen. Om te voorkomen dat ze mensen moeten gaan ontslaan. De nieuwe noodopvang van asielzoekers in Uggelen bij Apeldoorn kan morgen toch niet open. Gisternacht ging er een explosief af en de ramen en ingang van het pand zijn zwaar beschadigd. Eerder zei het COA dat de opvang morgen wel open kon, maar de ravage blijkt te groot om mensen te kunnen ontvangen. Een oude Limburgse vermissingszaak uit 1990 is opgelost. Angelique Hendricks uit Stijn verdween toen op 18-jarige leeftijd. Haar DNA is nu gekoppeld aan een schedel... die een jaar na haar verdwijning in België is gevonden. De doorbraak is mogelijk door een nieuwe koppeling van een databank van Interpol. Een lichte onrust in het Verenigd Koninkrijk vanochtend. De weerapp van de BBC gaf aan dat er een extreme orkaan op het eiland afkomt. Een eng idee voor veel mensen. Bij de BBC kwamen een hoop verontruste voor reacties binnen. Deze weervrouw moest mensen geruststellen. We're having a technical glitch at the moment. It's showing wind speeds far too fast. In fact, hurricane strength. And of course, that is not the case at all. So please do not be alarmed by that. Ja, het was een technisch storing dus. De BBC biedt excuses aan dat ze mensen bang hebben gemaakt. Dan nog het weer. Nu nog droog en tussendoor kans op een kleine bui. Een graad of 14 is het. Vanavond overal meer kans op regen. Morgen vooral droog met veel zon en het wordt zo'n 13 graden. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio alweer vertraging op de A7. Zaanstad Hoorn bij Purmerend 10 minuutjes. En 10 minuutjes op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Daar staat de file bij Knop in Kooimeer en is 8 kilometer. En 201 Hoofddorp uit Hoorn bij Aalsmeer. 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging heb je ook als je over de N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn rijdt. Want tot aan Broek in Waterland staat er 5 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de Muziek Boulevard. took to remember rugged? Is he cultural and clean? Now it's all changed. It's got to change more. Cause we think it's getting better, but nobody's really sure.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 Daarbij zijn twee blauwhelmen gewond geraakt. Het maar blijven vooruitschuiven van grote beslissingen... kan Nederland in de toekomst duurder komen te staan. Daarvoor waarschuwt het Centraal Planbureau. Als voorbeeld van besluiteloosheid die op lange termijn tot grote problemen leidt... noemt het CPB de woningmarkt. De Amerikaanse staat Florida is hard getroffen door orkaan Milton. Door de tornado's voor de storm zijn voor zover bekend vier doden gevallen. Zo'n 3 miljoen Amerikanen zitten zonder stroom. Het weer, vanavond meer buien, morgen droog en zonnig bij 13 graden.